Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Ali B. is verbaasd dat hij wordt vervolgd voor verkrachting en aanranding in de zaak rondom de Voice of Holland. Dat zegt hij op Insta. Vanmiddag werd bekend dat Ali B. en Jeroen Rietbergen voor de rechter moeten komen... in de zedenzaak rondom die talentenjacht. Het Openbaar Ministerie vertelt waarom. We hebben uitvoerig onderzoek gedaan en uit dat onderzoek is gebleken... dat er voldoende bewijs is twee mannen te vervolgen voor zedenfeiten. De ene man wordt ervan verdacht dat hij zedenfeiten heeft gepleegd met drie slachtoffers... en de andere man met één slachtoffer. En van die vier slachtoffers zijn er twee betrokken bij eh, de Voice of Holland. Ook Jeroen Rietbergen zegt in shock te zijn volgens zijn advocaat. Hij zegt dat hij niets van van die strafbare dingen heeft gedaan. Marco Borsato wordt niet vervolgd. Tegen hem is namelijk niet genoeg bewijs. Het zeilschip uit Harlingen in Friesland, waarop vorige zomer een meisje van 12 overleed, had die dag helemaal niet het water opgemogen. Uit onderzoek blijkt dat de papieren van de schipper niet in orde waren. Een document dat aangeeft dat bepaalde onderdelen veilig zijn, was al zes weken verlopen. Tijdens een zeiltocht met een schoolklas uit Den Haag brak de giek van het schip af, waardoor de scholier om het leven kwam. De arbeidsinspectie grijpt in bij de bagageafhandeling op Schiphol. Dat het werk te zwaar is, dat wisten we al. Maar de inspectie zegt dat er nog steeds niet genoeg aan gedaan wordt. Ze eisen meer hulpmiddelen om het zware sjouwwerk te verlichten. Zoals karretjes voor de medewerkers. Maar misschien wel het belangrijkste. De inspectie wil dat de hele bagageafhandeling over twee jaar automatisch gebeurt. En het lijkt wel een kippenhok bij de gemeenteraad van Gouda. Of nou ja, een hanenhok eigenlijk. Want er wordt nu druk gepraat of hanen wel of niet mogen kukelen in de stad. Verschillende buurtbewoners hebben namelijk last van het lawaai, onder wie deze man. Beestelijk, als je gewoon iedere ochtend twee keer soms wakker wordt uh, gewoon, en, en gewoon weer niet kan slapen. En dat iedere keer weer en dan geen oplossing, ja, daar word je gewoon helemaal gek van. Op sommige plekken in Gouda wordt er met de ramen dicht zelfs 60 decibel gemeten. En dat is vergelijkbaar met hardop praten. Bewoners willen dat de hanen die overlast veroorzaken weg moeten uit de bebouwde kom. En als ze er niet samen met de buren uitkomen.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 en daar hoge ogen mee heeft gegooid. Je had in Engeland drie traditional orkesten van naam... en die begonnen allemaal met een B. Dat was de band van Kenny Ball. Eh, de band van Ecker Bilk en de band van Chris Barber. En van die drie is Barber degene die het meest heeft geëxperimenteerd... met allerlei uitwassen. En eh, die heeft tot eh, hij enkele jaren geleden stopte met muziek maken... heeft uiteindelijk een orkest gehad waarmee hij rondtoerde. Twaalf man, de jazz- en band en daar kwam van alles voorbij. En de, de hele Engelse tradition die kwam daar helemaal tot zijn recht. Jazz komt ook tot zijn recht in eh, ons Zandvoortse jazzgebeuren uh, in de krocht. Daar eh, hebben wij vandaag het zevende concert van dit jaar. en het is alweer het twintigste, twintigste jaar dat hier jazz op hoog niveau in de krocht wordt gemaakt en eh, gebracht. En, eh, fantastisch, want heel veel jazzclubs in Nederland halen dat niet. En of zijn van beduidend mindere kwaliteit. Vanmiddag hebben we Hermine Deurlo op de mondharmonica... en Mike Del Ferro op de piano. En dit programma heet Celebrating the Music of Toets Tielemans... Eh, op de bas hebben we vandaag Jeroen Vierdag en Arno van Nieuwenhuizen op het slagwerk. En die Hermin Deurlo, die is eh, in 94 Monica en Mike Del Ferro op de piano. En het programma heet Celebrating the Music of Toets Tielemans. Eh, op de bas hebben we vandaag Jeroen Vierdag en Arno van Nieuwenhuizen op het slagwerk. En die Hermin Deurlo, die is in 1994 eh, geslaagd op het conservatorium. En daar, want daar leerde ze al saxofoon... maar heeft uiteindelijk gekozen voor de chromatische mondharmonica. En is eh, daar daarmee aan de slag gegaan en is een vertolkster van jazz op de mondharmonica van hoge, hoge, van hoog niveau. Zij won een heleboel prijzen daarmee. En eh, eh, eh, in, in, de, in de mondharmonica wereld... die ze, voorgangers van haar waren Toets Tielemans en Stevie Wonder. Nou, Mike Ferro, piano, is een internationaal gelauwerde pianist. Cum laude afgestudeerd. En is vervolgens bij Mr. Bob Broekmeijer in Keulen verder gegaan om zich te bekwamen. Hij geeft les op het conservatorium in Groningen... en heeft gespeeld met De Groot in de Aarde... waaronder ook die toets Tielemans die we hebben. Nou, we gaan eh, vanmiddag naar de krocht. Het zou zijn uitverkocht, maar er zijn wat, nog wat kaarten beschikbaar. En ehm, ik zou adviseren... Eh, ga naar de website www.jazzindekrocht... en probeer nog een kaartje te bemachtigen... want het is een uniek en prachtig concert dat eh, vandaag wordt geschreven. Genoeg, vooralsnog. We gaan eh, luisteren naar eh, Ronnie Verbiest... de Belgische accordeonist, saxofonist... You'd Be So Nice To Come Home To. En hij speelt met Johan, het trio van Johan Clement. En Johan Clement was weer de man die Oorspronkelijk hier in Zandvoort samen met Erik Timmermans... dat eh, hele gebeuren Jazz in de Kort heeft opgezet. Heeft jaren hier gespeeld en is toen eh, op een gegeven moment eh, stilletjes aan... uit de basisbezetting vertrokken omdat hij internationaal het veel te druk had. Nou, zo is de bal weer rond. We gaan luisteren naar Ronnie Verbist en Johan Clement... You'd be so nice to come home to. Verbiest. Een abrupt einde, zullen we maar zeggen. Maar wel uh, klasse. Ik ga verder met de Engelse eh, muzikanten. En daar mag natuurlijk niet ontbreken Mr. Ned Gonella. En die Ned Gonella... die eh, was niet alleen een hele goede trompetist... maar ook een goede entertainer. En hij begon voor de oorlog bij de orkesten van Billy Cotton en Roy Fox. Daar hebben we ze weer. En ehm, toen ging hij eh, op een gegeven moment... stopte hij ermee in de jaren 70. En toen is hij, terwijl hij niet meer speelde... van stal gehaald door de Nederlandse bandleider Ted Easton. En die heeft eh, een plaat opgenomen met hem. En die is uiteindelijk in de top 40 verschenen. Dat is O Mona. En eh, dat had uh, eh, Ned Connelle in 31 alles opgenomen. En daarna eh, was het verder weggezonken. En Ned Gonella die heeft dan met Ted Eastern Jazzband is hij door Nederland en Duitsland getrokken. En is een soort revival ontstaan... in zijn uh, gepensioneerde... zijn staat van gepensioneerd zijn. Hij is eind nee, eind jaren negentig overleden. En eh, heeft goede dingen, heel veel goede dingen nagelaten, achtergelaten. Eh, we gaan luisteren naar een eh, stuk van hem. En dat is On the Sunny Side of the Street. on the sunny side of the street. even nog met die vinger over die bassnaar... en precies op de goede toon eindigend Dick Sulthauer en zijn Engelse maten. Ehm, ik ga nog een keer iets laten horen van een Engelse danceband... en wel de beroemde band van Billy Cotton. Wordt gezongen door Fred Douglas... Leave the Pretty Girls Alone. me to spend my money to buy a pretty diamond stone. I put it on her hand on Sunday. On Monday morning she was gone. Then I met a gal in Soho. Thought that she was on the square. Don't know where she went from Soho. But anyhow I passed. a shy young maiden because her cheeks were always red. But when I went to find my wallet, I found that I was shy instead. Then I thought I'd learn my lesson. Thought the gals and I were through until I met a friend she'd always love me true. She said she didn't want my money, but then she took it just the same. Because she saw that we got married, and now I am a married man. Used to be a carefree traveler, used to be a regular chic. Now I have to take my wages turn it over every week. Oh, don't forget the things I tell you. A woman's heart is made of stone. You better listen to my warning and leave the pretty gals alone. dat was het eh, dansorkest van Billy Cotton. En wat steeds opvalt bij die mooie Engelse dansorkesten... is dat de saxofoonpartijen eh, enorm mooi zijn uitgebalanceerd... waardoor je een heel mooi bitje krijgt... waar eh, de overige muzikanten zo kunnen inspelen. Dan ga ik nu naar een Engelsman die heel veel heeft betekend in de in de traditional jazz. En dat is Chris Barber. Daar waar andere orkesten vaak de nummers speelden... zoals die ooit gespeeld werden... of in de, in, met de oude opvattingen... was Chris Barber een vernieuwer... terwijl hij toch eh, eh, in die oude stijl is gebleven. Eh, hij heeft heel veel gedaan. heeft 70 jaar muziek gemaakt. En is een, jaar of drie geleden overleden. Op hoge leeftijd heeft hij tot op hoge leeftijd heeft hij gespeeld in zijn orkest. Hij heeft eh, van alles eh, opgenomen met van alles en iedereen... waaronder eh, Roy Gallagher, Dr. John Eric Clapton... Mark Knopfler en Van Morrison. Hij kwam uit de skiffelwereld, de gospelwereld... en de jazzwereld heeft nooit stilgezeten, heeft heel veel gedaan. En zijn trompetist dat was Pat Helcox. Die heeft 54 jaar onafgebroken in het orkest gespeeld. Nou, we gaan luisteren naar eh, de bezetting zoals die op de plaats staat. Met Wild Bill Davis op de piano, Pat Helcox, Chris Barber op trombone... John Crocker op de sax, John Slaughter gitaar... John McCullum ook gitaar of banjo... Jackie Flavel basgitaar en Pete York op het slagwerk. En eh, we gaan luisteren naar It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing. Dat had je gedacht natuurlijk. We gaan wel luisteren naar It Don't Mean A Thing. Chris Barber... die ook bekend staat vanwege het feit dat hij bij heel veel stukken... een heel mooi uh, meerstemmig eindje uh, eraan breidt... waardoor het stuk eh, dan net naar een hoger niveau gaat. Heel veel stukken in die stijlwereld die eindigen abrupt... alsof die eindigen op de tel alsof je gewoon de stekker eruit trekt. Maar dit is altijd wel heel apart wat die Chris Barber doet. Als je in een orkest speelde, zoals dat van Chris Barber... of Ecker Bilk of Kenny Ball, dan zat je in een beroemd orkest en eh, sommigen die maakten dan een sprong... en die dachten, wat zij kunnen, kan ik ook. En die gingen hun eigen orkest oprichten met wisselend succes. Een van die mensen die dat gedaan heeft... Eh, was Phil Mason, trompetist. En eh, die is ook voor zichzelf begonnen... Ook een Engelse eh, traditional orkest. En we gaan luisteren naar een stuk Poor Butterfly. dat was eh, Phil Mason's band. Ehm, ik ga u laten horen een Nederlandse groep die niet meer bestaat... maar eh, heel veel succes had. Ehm, een Groningse groep Jumping the Blues. En eh, het stuk waar we naar gaan luisteren... dat is Don't Touch Me. Een compositie van Johnny Guitar Watson. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby, he just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high town places. My baby don't care for rings or other expensive things successful as can be. blijft altijd eh, verrassend als je een, een, nummer aankondigt en ehm, er komt een eh, heel ander stuk uit. Dat was de groep Swinging Crash. Ook een Nederlandse groep met eh, My Baby Just Cares. De, ja, de Jumping the Blues houden we te goed. Ik ga nog even naar de Engelse muziek en dan naar de iets modernere jazz scene... Eh, modern. En dat is dan 1956. Maar dat is dan de jazz scene die een nadrukkelijk afstand nam van de, het oude stijlgebeuren. En eh, ja, dat zijn eh, weer andere dingen, maar wel interessant. These foolish things. orkest van eh, de Dizzy Reese op de trompet... Derek Smith piano, Sammy Stokes op de bas... en Alan Gainley op het slagwerk. De New Jazz Group geheten. These Foolish Things. Ik ga nog een één dansorkest laten horen... en dat is het orkest van Carol Gibbons... en his Savoy Hotel Orpheans, Better Think Twice. if we wind up, you'll be bragging that you knew me when. Better think twice before you walk off my lot. Take my advice, at least you know what you've got. So don't tear up my snapshots, you'll be sorry if you do. Better think twice, don't say we're through. of niet mooi, dat was weer eh, een Engelse dansband. Carol Gibbons en his Savoy Hotel Orphans. De jazzmuziek zoals die ontwikkeld is... was oorspronkelijk allemaal bedoeld als amusementsmuziek... om de mensen te vermaken. En later is het eh, verheven tot een kunst en allerlei eh, richtingen uitgegaan... waardoor de jazz wijd vertakt is geraakt. Als we het over de Engelse jazzmuziek hebben... in de tijd dat het amusementsmuziek was... dan ga ik nog één iemand op de draaitafel leggen. George Formby. Dat was een uh, variété-man die ooit eh, samen heeft in het variété heeft gezeten met eh, Stan Laurel. En die hoge ogen gooide die George Formby met zijn banjo lule. en ukulele, maar dan in de vorm van een banjo en met een banjo geluid. Ik ga een stuk laten horen en dat is uh, With My Little Ukulele in My Hand. a crazy notion of their own. Some like to mix up with the crowd, some like to be alone. It's no one else's business. people stare at me with me little ukulele in me hand. Of course the people do not understand. Some say, why don't you be a scout? Why don't you read a book? But I get lots more pleasure when I'm playing with me you. Of course I take no notice, you can tell. For mother's sound advice will always stand. She said, my boy, do what I say never go astray if you keep your ukulele in your hand. Yes, son, keep your ukulele in your hand. While walking down the prom last night, as peaceful as can be, when some young girl said, what about a stroll down by the sea? She said her name was Jane and that she'd just come for the day. She looked so young and harmless that I couldn't turn away, so with my little ukulele in my hand, I took a stroll with Jane along the sand. We walked along for miles without a single care of frown. But when we reached the sandhill, she said, come on, let's sit down. I felt so shy and bashful sitting there. Cause the thing she said I didn't understand. She said, your love just turns me dizzy. Come along before I get busy. But I get my ukulele in me. with some 18 months ago. I also bought a book about the things you want to know. But just about a week ago I got an awful fright. I had to get dressed quickly in the middle of the night and with my little ukulele in me hand. I ran along the road for Dr. Brand. It didn't take him long to get his little bag of tools. I held his hat and coat and let him have my book of rules. Out of the bedroom door he looked and smiled. Said, come inside and see your wife and child. My heart it jumped with joy. I could see it was a boy, for he had the ukulele in his hand. Oh, baby, he had the ukulele in his hand. En we zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. Deze aflevering van ZFM Jazz. Vanmiddag nog een paar plekken in de krocht. Bij het eh, concert van Hermine Duurlo. En eh, ik ga eindigen met de woorden van Kenny Ball en his jazzmen. Great having you around. Het was leuk om jullie erbij te hebben. Tot de volgende keer. having you around. You made it such a swinging scene. You made it, and it's really been great having you around. And that smile upon your face just beamed into the dullest day. to make the whole world say it was great having you around. Just one note would alter the harmony.